8 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Greenpeace wil bij de rechter afdwingen dat de staatssteun aan KLM wordt teruggedraaid... omdat er geen milieuvoorwaarden aan zijn verbonden. Door de miljarden coronasteun zou de overheid zich niet houden aan de verplichting... om de CO2-uitstoot terug te dringen. Greenpeace wil dat de KLM wordt gedwongen duurzamer te vliegen... door het bedrijf een grens aan de uitstoot op te leggen. Auto's mogen in Europa volgend jaar nog minder schadelijke stoffen uitstoten. Het is een van de klimaatplannen van de Europese Commissie... die deze week worden gepresenteerd. Andere plannen zijn de massale renovatie van huizen de komende tien jaar... om ze energiezuiniger te maken... en het sluiten van kolencentrales om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Volgens de WHO is er gisteren wereldwijd een recordaantal coronabesmettingen bijgekomen... bijna 308.000... Vooral in India, Brazilië en de Verenigde Staten nam het aantal nieuwe coronapatiënten toe. In Frankrijk ging het gisteren beter. Na het recordaantal van 10.000 nieuwe besmettingen zaterdag kwamen er gisteren bijna 7200 bij. China volgt zo'n 2,4 miljoen buitenlanders op de voet... en beschikken voor woonadressen, sociale mediaberichten en bankgegevens. De enorme databank die de Chinezen daarvoor hebben opgebouwd... is naar buitenlandse media gelekt. Het gaat onder andere om politici, miljonairs en militairen... Beveiligingsexperts zeggen dat China met de data buitenlanders wil kunnen beïnvloeden. De US Open is dit jaar gewonnen door Dominique Thiem. In de finale van het Amerikaanse tennistoernooi in New York... versloeg hij de Duitser Alexander Zverev. Het is de eerste keer dat de Oostenrijker Thiem... met een Grand Slam-titel naar huis gaat.